Raymond Seré met het NOS-journaal. De opstand in Syrië, Homs, de derde stad van het land... hebben vele duizenden betogers het belangrijkste plein in het centrum bezet. Ze zeggen dat ze pas weggaan als Assad is afgetreden. Volgens ooggetuigen proberen Syrische agenten en militairen... met geweld een einde te maken aan de bezetting van het plein. Cuba gaat een minder strenge communistische lijn volgen. Privé-initiatief en kleine privéondernemingen worden toegestaan. En de staat gaat zich op tal van fronten minder met de burger bemoeien. Zoals verwacht zijn deze hervormingsplannen van president Raúl Castro... unaniem aangenomen door het congres van de Cubaanse Communistische Partij. In Burkina Faso slaan steeds meer militairen aan het muiten. In de stad Kaya in het noorden van het land gingen militairen en agenten de straat op en schoten in de lucht. Enkele gebouwen gingen in vlammen op. Het is al sinds vorige week donderdag onrustig in het West-Afrikaanse land. Toen sloeg de presidentiële garde aan het muiten in de hoofdstad Ouagadougou. Directe aanleiding was het niet uitbetalen van woontoelages. De onrust verspreidde zich daarna naar andere steden. Het Deense restaurant Noma in Kopenhagen is net als vorig jaar uitgeroepen tot het beste ter wereld. Het Britse Restaurant Magazine laat ieder jaar 800 gerenommeerde culinaire deskundigen een lijst opstellen van de beste restaurants in de wereld. In de top 50 staan twee Nederlandse restaurants. Sluis steeg een paar plaatsen en staat nu 17e. De Libreien in Zwolle verloor wel plaatsen en staat nu 46e op de prestigieuze lijst. Op het terrein van een tankstation langs de A16 bij Dordrecht is gisteravond een vrouw van 77 uit Dordrecht doodgereden. Ze liep na het afrekenen naar buiten, werd geraakt door een vrachtwagen en overleed direct aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door, maar het is niet duidelijk of de chauffeur weet dat hij de vrouw heeft doodgereden. De politie heeft hem nog niet te pakken. En dan het weer. Het is vrij helder, de temperatuur daalt tot een graad of 7. In de loop van de dag wordt het zonnig. In het westen misschien wat wolkenvelden. Het wordt 19 tot 23 graden.